Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna 20.000 supporters van de Engelse voetbalclub Liverpool krijgen hun geld terug... voor de kaartjes die ze hadden gekocht voor de finale van de Champions League tegen Real Madrid vorig jaar in Parijs. Nog voor de aftrap van de wedstrijd ontstond er chaos buiten het stadion. Duizenden supporters waren namelijk met valse toegangsbewijzen het stadion ingekomen... waardoor de mensen met echte kaarten het stadion niet inkwamen. Fans probeerden over de hekken te klimmen en de Franse politie zette zelfs traangas in. Just been pepper sprayed for no reason and we have tickets. Standing on a fence trying to get into a ground. No idea why. Absolutely shambolic. You the Friends! their organisation and UEFA is just horrendous. Supporters konden de kaarten alleen via hun eigen club kopen... en die is dus verantwoordelijk voordat het misging, vindt de Europese Voetbalbond. De overleden baby die vorige week bij de rivier De Lek werd gevonden... is geboren na een voldragen zwangerschap. Het ging dus niet om een foetus of een te vroeg geboren kindje. Het meisje werd afgelopen vrijdag bij het Zuid-Hollandse Lekkerkerk in een plastic tas gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de baby niet op die plek in het water is gelegd... maar mogelijk vanaf een andere plek met de stroming van de rivier is meegedreven. En misschien herinner je je nog die keer dat er een auto plotseling een radiostudio binnenreed. In 2020 was dat. Ze zijn op zoek, eh, duizenden kinderen en volwassenen oh, oh, oh. Dat is nou, even ik, heel eh, minder. Ik heb er weer zo eentje. Twee jongens uit Houston in Amerika die dachten lekker rustig hun podcast op te kunnen nemen in een koffietentje. Maar daar ging het ook even heel minder. It got so quiet in here. How did I... Een SUV die ramde het raam waar de twee jongens voor zaten. Ze komen er maar net zonder kleerscheuren vanaf. Een van de makers heeft zijn prioriteiten in ieder geval goed op orde. Die roept meteen hardop dat hij het heeft opgenomen. I think we're fine. I think we got all the audio on there. Holy shit. Oh my god. What the fuck just happened, dude? Nou, het weer nog. Vanavond valt er vooral in het zuidoosten veel sneeuw. Morgen begint met name in het zuiden glad en nat. Op andere plekken is het droog met af en toe zon. En dan wordt het een graad of 4. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is nog wel behoorlijk druk op de weg, maar veel bijzonderheden zijn er niet. De meeste files veroorzaken minder dan 10 minuten extra reistijd. Wat opvalt is de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... want daar heb je nu een kwartier vertraging voor de aansluiting met de A10. Op de A7 doe je er ook een kwartier langer over van Zaanstad naar Horen... tussen Zaandam en de afrit Avenhoorn. En op de A44 staat file van Amsterdam naar Den Haag voor de afrit Noordwijkerhout. Ook daar is het oponthoud een kwartier. En op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom heb je een kwartier tijdverlies...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 Working on a World. De eerste song die je hoorde behandelt actuele thema's zoals wapenbezit. Ook de Cherry Orchard en Going Down to Sing in Texas van Irish Dement staan scherp. aanbevolen. is het favoriete album van de maand. Ter ere van het 60-jarig jubileum van de Rolling Stones... zijn enkele grote countrysterren samengekomen voor Stone Cold Country. Brooks Dunn zijn aanwezig met Honky Tonk Women. Voor mij de favoriete track van dit album van de maand. doordrenkt met alles dat met country te maken heeft. Een energieke samensmelting van Americana, honky-tonk en western swing. Ze krijgen in One Step Forward de steun van Ray Benson en een sleep at the wheel. steps back. Look out below, cause I'm falling fast. From the top of the heap to the last of the pack. It's just one step forward and two steps back. Like all the big fish down in the sea, I took the bait that you laid on me. You reeled me in, but you don't want me no more. Left me here lying alone on the one step forward and it's two steps back. Look out below, cause I'm falling fast from the top of the heap to the last of the pack. It's just one step forward and two steps back. Just one step forward and two steps back. original van deze week. Een song die vele malen gecoverd is. Het door Red Simpson geschreven Close Up the Honky Tonks werd voor de eerste maal opgenomen door Buck Owens. indringende urgentie. Uitstekende teksten en niets aan deze songs is zoete commerciële kost. Het zijn zeer gepolijste melodieën met uitmuntend muzikaal vakmanschap. Dan heb ik het over Crosby Tyler, een moderne outlaw met bikers, hippies en honky-tonking cowboys. Getipt voor de top. Crossroads met de act van de maand. In december 1981 werd het nummer opgenomen door de Amerikaanse countryartiest Ricky Skaggs als de derde single van zijn album Waiting for the Sun to Shine. Het was de derde country hit van Skaggs en de eerste van elf nummer 1 hits. identificeer me als Americana omdat mijn songs, waaronder Grace en Mercy, variëren van country tot rock en alles daartussenin. Ik ben altijd aan het schrijven, dus aan mijn volgende album wordt al gewerkt. Aldus Linda Nicole Blair. van Bert Veldkampen is een heerlijk luchtige tropische song geworden met country-invloeden. Bart is de zoon van good old Ramblin' Eddie. is een van de weinige bands in Nederland die zich volledig toelegt op Southern Rock. En dat is ook te horen in Tonight We Ride. Amsterdam maakt de Drentse Hans Grondel Americana muziek. De songs, waaronder de bar, zijn catchy en vertellen herkenbare verhalen over liefde, dromen, najagen en genieten van het leven. There are the ones who wine and dine. Just keep pouring, bartender, and we'll be fine. Enjoy the music tonight and sing along. Grab your chance and dance to your favorite song. Do you play football or guitar? It doesn't matter who you are. Everyone is welcome at the bar It's Friday the work week is done Blow off some steam and have some fun Do you want a drink? Oh, this one's on me Just return a smile That's all I need Enjoy the music tonight and sing along. Grab your chance and dance to your favorite song. Do you play football or guitar? It doesn't matter who you are. Where everyone is welcome at the bar Dit was het blokje Country uit eigen land. Dit album is een bedankje van country music aan de Rolling Stones... voor 60 jaar inspiratie en het leveren van de soundtrack van ons leven. Ashley McBride met I Can't Get No Satisfaction. Dit is het favoriete album van de maand. ligt nog niet uit, want er komt nog veel meer. David Miner zorgt voor een stemmige overgang naar het tweede uur. The bar is growing empty and the crowd is growing thin. The band has finished playing, it's closing time again. And I'm playing to this bottle like it could save my life. So once more I ask you kindly, please don't turn out the lights. Don't turn out the lights. I don't wanna go home, at least in this bar room.